7 uur. Freddy van Tijn met het NOS-journaal. Premier Rutte en minister De Jonge geven rond deze tijd een persconferentie... waarin nieuwe coronamaatregelen zullen worden aangekondigd. Minister De Jonge heeft gisteravond overlegd met de 25 voorzitters van de veiligheidsregio's. Het kabinet heeft vandaag vergaderd. De persconferentie wordt live uitgezonden op NPO Radio 1. Bij nog eens drie Nertse fokkerijen is het coronavirus vastgesteld. Twee bedrijven in de gemeente Gemert-Bakel in Noord-Brabant en één in Limburg in Gennep. De fokkerijen worden geruimd. Vorige maand schreven de ministers De Jonge en Schouten dat alle Nertse fokkerijen preventief worden geruimd als er nog besmettingen bij zouden komen na half augustus. Inmiddels zijn op 36 Nederlandse fokkerijen besmettingen vastgesteld en ruim een miljoen dieren zijn geruimd. Een aantal middelbare scholen in Amsterdam heeft nu al besloten dat op de gangen mondkapjes moeten worden gedragen. De coronamaatregel geldt voor leerlingen en personeel, dat meldt het parool. Tijdens het wisselen van de lessen moet iedereen een mondkapje op op de gang. Tijdens de lessen mogen de kapjes af. Het ministerie van Buitenlandse Zaken heeft Nederlanders in Mali gewaarschuwd voor mogelijke onrust. Volgens bronnen zijn militairen van het leger van het land in Afrika in opstand gekomen. Lokale media melden dat zij mensen hebben ontvoerd, onder wie een minister. Nederlanders die zich in Mali bevinden hebben een sms gekregen met het verzoek om niet noodzakelijke verplaatsingen uit te stellen. Hoeveel Nederlanders er precies in Mali zijn is niet bekend. En wetenschappers hebben diep in de zee bij de Galapagoseilanden 30 nieuwe diersoorten ontdekt. Ze vonden verschillende soorten zachte koralen, een broze zeester, 11 zeesponsen en vier nieuwe kreeften. Het weer, nog een paar buien, in het oosten mogelijk met onweer.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 Geïnspireerd door zijn liefde voor invloedrijke artiesten uit de Bakersfield Sound tijdens zijn jeugd. Volgens Burns is dit album een droom die uitkomt voor een in Winnipeg gevestigde country muziekliefhebber. En het zal waarschijnlijk enthousiasme opwekken bij anderen die van het genre genieten.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 Allereerst is daar You Win Again uit 1980. En vervolgens Why Baby Why uit 1982. Nummer 1 Country Hit. is out all over town that you've been seen. Crossroads. Nummer 1 country hit. Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. Well, I got a I wanna pick with you, just like last time when the feathers flew. You're running while I'm kicking up your heels, leaving me home with a handful of bills can't live without you and you know it's true. But there's no living with you, so what'll I do? I'm going honky tonk and getting tight as I can. And maybe by then you'll appreciate a good man. Well, tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? say that every little dog is gonna have his day. You better pay attention, don't you dare forget, cause I'm just a little bitty puppy, yeah. I caught you honky-tonkin' with my best friend. The thing to do was leave you, but I should've left then. Now I'm too old to leave you, but I still get sore when you come home. A feeling for the knob on the door. You tell me why, baby, why, baby, why, baby, why you make me cry, baby, cry, baby, cry, baby, cry. I can't live without you till the day that I die. But tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? But Tell me why, baby, why, baby, why, baby, why? Heroes, Mentors and Friends, The Legend Project. heb ik gekozen tot album van de maand. In Soft Lights en Hard Country Music horen we Amber Digby samen met niemand minder dan good old Mo Bendy. Crossroads, dit is het favoriete album van de maand. Claiborne komt in augustus het album Good Bar Attender uit. Het is een authentiek country album met een moderne twist van de Texaanse singer-songwriter. De titelsong van deze leuke, meezingbare melodie, die momenteel zijn weg vindt naar de Texas Country Radio Charts, zal de juiste sfeer brengen in elke bar. Chicago Blues is een klank en een merk. Chicago Bluegrass heeft een meer obscure geschiedenis en de band Special Consensus eert dat verleden op Chicago Barn Dance. City of New Orleans, van wijle stadgenoot Steve Goodman, treft een nostalgische noot met knappe harmonieën. De cover van deze week. Adams maakte zijn opwachting in de Texas music scene met zijn eerste hitsingle Nowhere But Texas, die nummer 10 bereikt in de Texas Music Hitlijst. Daarnaast scoorde hij nog een drietal hits en met My Worst Best Friend waagt hij een nieuwe poging. he lives in a bottle, a keg or a glass, in smaller Man, he's a blast. But I wind up in trouble and go off the deep end when I spend too much time with my worst best friend. Cause he makes me laugh and he makes me cry. He makes me tell the truth when I probably should lie. up with twins. That's why I call him my worst best friend. Beer, wine, and whiskey. I'll go out on a limb. Say maybe you've met him or some of his kin.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 De band won ook de Bud Country Fans Choice Award in 1994. Ze hebben vier nummer 1 country singles in Canada, met nog eens 12 singles die de Canadian Country Top 10 bereikten. Acht van hun albums haalden de gouden status. Een aantal jaren geleden is de band gestopt. Ze waren ook tweemaal in ons land. Ik trap af met Just for Old Times Sake. In Louisiana zijn wat Cajun-invloeden te horen, waarna Such a Lonely One het blokje compleet maakt. Prairie Oyster. and my heart's undone. info at crossroadsmusic.nl Such a lonely one You think you're the only one Your world crumbled to say 15 Cuban Minutes van Jimmy Buffett is een nummer van het album Live on the Flipside. Ik krijg bij de songs van Jimmy Buffett altijd wel een zomers gevoel. Crossroads, Crossroads, Crossroads. Country Tiptopper. join a conga line. 15 Cuban minutes can turn night into day. They're dancing on the table down at El Frente. Another entry in the log, my mind put to a test. When we sailed with the Hemingways on a schooner from Key West, they come to make a movie about long forgotten times. See old friends, drink some rum, and visit family shrines. everywhere. culito de rana. Si no sana hoy, bueno sana mañana. Mañana, mañana lo que dice. Bij het bespreken van de nieuwe muziek zegt Corp Loent... er zijn mensen die western music maken... en die het soort vriesdrogen zoals een museumstijl. Ik doe dat niet. Ik ben geïnteresseerd om mezelf uit te drukken. Dat is eigenlijk hoe het voelt om zes generaties cowboy-erfgoed... in de gekke 21e eeuwse stedelijke omgeving te hebben gegooid. Ik houd van de traditionele stijl en ik gebruik het maar ik benader het met overgave en in mijn eigen stijl. Grizzly Bear Blues. Should I run or should I stand? It's an old debate. Cause sometimes it's a bluff charge and then sometimes it ain't. Can they run downhill? Can they climb a tree? Maybe that's just blackberries, I can't remember. Hmm, let's see. Should I shut up or should I shout? Maybe try to scare him off. Well, pretty much most anything I do just piss him off. In the end, it don't matter what you choose to do, of course. When 800 pounds of grizzly bear outruns a quarter horse, well, them old grizzly blues confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. Well, I think I read it someplace. They kill only what they eat a fumble through that guidebook, just how often they eat meat. Well, somebody find some answers, let's do a study of some kind. We'll make it scientific, and let's see what we can find. Cause he looks almost friendly with that easy ambling gait. But when he decides he's hungry, makes me wanna hibernate. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears them old grizzly blues got some conflicting views, not too much good news about them bears. You know you don't outrun the grizz. You just outrun your slowest buddy, whoever that guy is. And that cub you found's adorable. He's cute, yes, I agree. And There's only one thing missing, and that's Mama. Where is she? protect the kitchen sink. But this barrel seem in danger. It might be me that goes extinct. Well, them old grizzly blues got me kinda confused as to just what to do about them bears. Yeah, them old grizzly blues got some conflicting views and not too much good news about them bears. In de Spotlight. Billy Keeble trok naar Big Matador Recording Studio in Nashville... om zijn zevende cd Just For You op te nemen. Er staan tien geweldige nummers op dit album... die variëren van dansbare two-steps tot Freddy Fender-achtige ballads. De Spotlight is voor Billy Keeble... met This Song's For You en Between a Rock and a Hard Place... this song's for you. Straight from my heart, a few words were wrote each day since we've been apart. I need you to come back and make a new start song is just for you, straight from my heart. Crossroads. Kees de Haan. The jukebox keeps playing that same cheating a hard place to leave. Between a rock and a Jackson Holte en de Highway Patrol afkomstig uit Montana nemen ons mee naar New Orleans. song Bye Bye Blues werd opgenomen door diverse country- en jazzgroepen. Er kan de versie van Susie Blue en The Lonesome Fellas aan toegevoegd worden. En voor mij is dit een mooie afsluiter van deze aflevering. Tot volgende week. Dag. Maar nu eerst het NOS nieuws van...